7 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat premier Rutte excuses maakt... voor het slavernijverleden van Nederland. Dat zei hij op een online partijcongres. Klaver ziet excuses als een krachtige erkenning van de pijn van velen. Hij vindt de jaarlijkse herdenking van afschaffing van de slavernij op 1 juli... een goede gelegenheid om namens Nederland excuses aan te bieden. Eerder deze maand noemde premier Rutte discriminatie een systematisch probleem... Ook in Nederland worden mensen volgens hem beoordeeld op hun afkomst. In Londen zijn demonstraties tegen racisme uitgelopen op geweld tussen extreemrechtse groepen, hooligans en de politie. Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten kwamen toch duizenden mensen op de been die deelnamen aan de protesten. Ook in Parijs zijn duizenden demonstranten tegen politiegeweld en racisme. Op enkele onlusten na bleef het daar rustig. Ook in Nederland waren protesten van de Black Lives Matter beweging. Die zijn vreedzaam verlopen. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is vandaag met 4 toegenomen tot 77. Gisteren daalde het aantal nog met 4. Buiten de intensive care nam het aantal opgenomen COVID-19-patiënten met 10 toe. Het zijn er nu 289. De lichte stijging is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding geen reden tot zorg omdat het aantal coronapatiënten op de IC's gestaag daalt... en er ook een sterke daling van patiënten in de klinieken is. De GGD heeft vandaag de honderdduizendste coronatest afgenomen. Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten zich gratis op corona laten testen... en daar wordt flink gebruik van gemaakt. De GGD streeft ernaar iedereen die zich laat testen binnen 24 uur de uitslag door te geven. Uit cijfers van de GGD en het RIVM blijkt dat twee derde van de beschikbare testcapaciteit niet wordt gebruikt. Het weer, het is broeierig warm met temperaturen tussen de 24 en 29 graden. Vanuit de noordelijke provincies trekken zware buien het land in... die de komende uren blijven aanhouden. Daar geldt code geel voor zwaar onweer, mogelijk met hagel en windstoten. Morgen is het een paar graden koeler en ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Zou het verleden willen herbeleven. Ik voel dat de wereld naar me lacht. Wat heb ik nog meer te wensen? Ik word omringd door zoveel mooie mensen. Al die liefde geeft me niet. Laat mij maar liever huilen, tranen van geluk. Dit levensavontuur. leef mijn welkom in de tweede uur van Entertainment for You. En dat allemaal op 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk ook digitaal. Kanaal 40, DAB+, kanaal 6A. Dit was eh, Gerard Joling. En ja, ik leef mijn droom. En zo, eh, zo net zei ik al, eh, we gaan naar de man. En, ja, geboren in Spanje 1943, en 76 had hij een hit. En ja, wie dat was of is... Ik leef mijn droom, ja. En dat deed hij ook. El Amor van José Luis Perales. Mooi nummer. Dus José Luis Perales. Onthoud die naam. El Amor. Hier vanaf de tolweg, Tina. una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz el amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos, el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. en El Amor. sorry. Ja, ja. We gaan lekker naar uh, Frans Bouwen. En dan hebben we het over de Julio met Ik zou zeggen, hele goede avond. Mijn naam is Fred En welkom. Samen op zoek naar de liefde. Maar nooit gevonden bij elkaar. Mijn hart Gevuld met wensen, die fantasie van was zij het maar. Wat kon ik van jou verwachten, in al mijn gedachten was jij in mijn leven. Of blijf ik eeuwig dromen, en moet ik jou nu maar vergeten. ai ai ai ai ai ai. staar door de ramen, waar ben je Manuela? Jij had me toch kunnen bellen, mij kunnen vertellen, waar zit je Manuela? Ik wacht hier nu zoveel uren, maar het moet niet lang meer duren, waar blijf je Manuela? Of ben je mij soms vergeten? Laat mij dat dan weten. Dus bel me Manuela. Wij hadden hier toch afgesproken. Mijn hart is gebroken. Waarom nou Manuela? Ik wacht nog even, ja echt maar heel even op jou Manuela Zomerzon, ik wou dat jij nog wat blijven kon Het is een vraag, maar een grote wens Maar jij maakt mij een ander mens zomerzon. Ik wou dat jij nog wat blijven kon. Jij geeft mij een blij gevoel. Oh, zomerzon. jou nog niet zo vaak gezegd. Maar waarom, dat heb ik jou al uitgelegd. Er is wel een reden, maar ik hou het niet meer. Ik zou het uit willen schreeuwen, dan begrijp je me weer. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Toch wil ik je zeggen dat ik van jou zeker wilt horen, ik zwijg liever niet, omdat ik van jou Amor, amor, amor Als ik jou zie Zo, lekkere gauw houden van uh, Frans Bouwen. De jonge Frans Bouwen. Dat allemaal hier vanaf de Tolweg hierna. 106.9, 4,5 op de kabel. Digitaal, kanaal 40 op tv. En natuurlijk ook uh, plus 6a. En we gaan eventjes eh, lekker een beetje, ja, een beetje relaxte muziek draaien. Janiva Magnus and You Are Nevermind. Entertainer voor u tot de klokjes van 8 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond en leuk dat je luistert. I saw someone again today Who remembered me and you They ask all the same old questions I gave the same excuse They said, What a shame, what a shame. And lose a love so fine. But I never lost you. I never really lost you. I never lost you. You were never mine. kept on believing what I wanted to believe. The unspoken promises, them that you could never keep. But it's a sin. Oh, it's a sin. Tell yourself a lie. never lost you. I never lost you. I never lost you. You were never mine. you dreams. I get lost in your love and touch me. I can't believe how real it seems. And I know, Lord, I know I'll have you till the end of time. Cause I never lost you lost you. I never lost you. Cause you were never mine. I never lost you. I never really lost you I lose you. Cause you were never mine. Prachtig nummer. Janiva Magnus en You Were Never Mine. En we gaan lekker naar de... De drie op een rij van Fred Heij. Zo is dat. aprende. Do you understand? Bésame, bésame, más mucho, mucho. buona signorina, It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight little jewelry shop will stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. But Buonasera, senorina, buonasera. sea. Mm, in the mountains, morning, senorita, we'll go walking. Where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger. linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me good goodnight. Buonasera, senorina, kiss me good night. senorina, kiss me goodnight. night mm, dat waren ze dan weer. Ja, de drie op van Fred Hij waren dit. Dus eh, ja, we begonnen met uh, Salomon Burke en Let Me Wrap My Arms Around You. En als tweede de Service met Windsurfing. En natuurlijk, ja, als laatste Louis Prima en Bonacera. En we gaan weer lekker naar een Nederlandstandige plaats van Wesley Klein en ja, Monique Smit. En mooier dan mooi. blijf zo eh, eventjes eh, nog lekker luisteren tot 8 uur entertainen voor jou. We hebben nog een verzoekplaatje. Dat hebben we ook nog. En we gaan nog iemand bellen. Het is alweer een hele tijd geleden. Ik zat toen naast jou in de klas. Nu zijn we weer samen in het heden. Eigenlijk niet veranderd. Voel weer precies zoals het was. je was toen al mijn stille liefde Echt een onvergetelijk gevoel Oh, ik wist nog dat ik je die brief schreef Ja, je was toen altijd al mijn doel Ik zie... het uitgebracht, Tomorrow. En eh, ja, eh, op Valentijnsdag nog wel. hey, we gaan eh, nog een plaatje draaien. En dan gaan we zometeen meteen uh, eventjes iemand bellen. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Als je dat maar weet. En we gaan eventjes naar Zak en Salvi en Trumpets.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 Dat het klikte tussen ons. Toch zit ik hier alleen. Oh, maar nu ben ik uitgespeeld. Oh, stel jou nu voor de keus, maar ik meen het serieus. Want voor mij is er maar één. Wie denk jij wel wie ik ben? Dit heb ik niet nodig om me goed te voelen. Al jouw goed bedoelde vriendschap ben ik meer dan zat. Ja, ik heb het gehad dat jij dat nog niet snapt. hier niet zou staan Wordt mijn moeite niet beloond weet hier op mijn hoofd staat. Ja, ja, dus ben ik hier lekkerste muziek, lekkerste muziek aan draaien hier. De zomerhits eh, van eh, ja, toen en nu. En deze is ook zo'n lekkere gauw oude van Menzina. En ja, ik vind het best zo. Nou, ik ook hoor. Tot 8 uur, entertainment voor jou. Mijn naam is Vetter, goedenavond. Ik wist meteen En mijn vrienden, alle shit vergeten Samen ik me dood op Het is nog niet klaar, het is nog niet klaar. Het is nog geen 8 uur, dus blijf er lekker bij. Entertainer voor YouTube klokjes van 8 uur. En eh, ja, we gaan eventjes eh, terug naar Kroatië. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. došla u moj grad Ako si koji onih dana još lijepa si Šta su ove godine bez mene ti donijele Kažeš život ti je baš potaman Imaš klince kola i velik stan A zna li Sam tvoj Najveći promašaj Dobro da nije neko veće zlo Ovo je srce moje već preživjelo Dobro je da si dobro bilo čija Da si dobro je Neka si Šta su ove godine bez mene ti donijele Kažeš mi nije to moja stvar I da sam tvoj najveći promašaj Dobro da nije neko veće zlo Lexington Band en Dobro Danije Slow. En eh, ja, ik heb nog één verzoekje uh, leggen. En die is eh, afkomstig van Federico. Federico, leuk dat je luistert. Jij wilde een plaatje horen van Henk Poort en Emma Heesters en Vivo Perlei. Nou, hier komt hij dan hoor. Jouw, ja, jouw aangevraagde plaat. En hier is uw verzoekplaat. per Verlaine quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, ma dentro stelle c'è stata, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai prometto non esserne geloso, l'aereo tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, ti chiede solo adesso sa Chi anche per lui, per questo io vivo. per lei. E una musa che alweer op. Emma Heesters en Henk Poort. En Vivo Pelé. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En bedankt voor het kijken. En eh, graag weer hopelijk tot volgende week. zou zeggen geniet van het weekend en van het zonnetje. Bye bye, zwaai zwaai.